Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister De Jager praat met de Nederlandse banken over steun aan Griekenland. Hij wil hen overhalen om hun aflopende Griekse obligaties te verlengen. Ook andere landen voeren zulke gesprekken met hun banken. In Nederland heeft ING de meeste Griekse obligaties. Een islamitische basisschool in Amersfoort roept een aantal leerlingen op het matje wegens wangedrag bij een rouwstoet, meldt het tv-programma Uitgesproken EO. Leerlingen juichten hard toen de rouwstoet eergisteren voorbij kwam en staken hun middelvinger op. De school kreeg daarna telefonische bedreigingen. Die komen mogelijk van mensen die het hinderen van de rouwstoet niet waardeerden. De politie houdt de omgeving in de gaten. Geert Wilders zegt dat hij na zijn vrijspraak weer wat meer vertrouwen heeft gekregen in de manier waarop in Nederland wordt rechtgesproken. Volgens de rechter is hij niet schuldig aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Niet alleen politici, alle Nederlanders moeten vrij uit kunnen zeggen wat ze willen, ook al vinden anderen dat beledigend, zei Wilders. Bij vier bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 40 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden. Drie bommen gingen kort na elkaar af in een Sjiïtische wijk, onder meer bij een moskee en op een markt. Korte tijd later ontplofte elders in de stad een autobom bij een politiepost. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de aanslagen in Bagdad zit. In Den Haag heeft de politie invallen gedaan in tien cafés vanwege overlast in de buurt. Een aantal mensen is gearresteerd. De politie controleerde op fraude, criminele activiteiten en of de cafés een geldige vergunning hebben. Criminele jongeren zouden de cafés aan de zuidkant van het Haagse centrum gebruiken als uitvalsbasis voor hun activiteiten.